Dit is Maas Geurs met het NWS Journaal. Noord-Korea smeekt om een oorlog. Dat heeft de ambassadeur van Amerika gezegd op een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad. Die overlegde in New York over de aanpak van Noord-Korea... dat inmiddels zes kernproeven heeft gehouden. Binnen de VN-veiligheidsraad is er verdeeldheid. Volgens de Amerikaanse ambassadeur hebben sancties tot nu toe niet geholpen. De westerse landen en de VN-veiligheidsraad eisen daarom strengere maatregelen. Rusland en China roepen juist op om in gesprek te gaan met Noord-Korea. De doorstart van de kledingmerken McGregor en Gastra is mislukt. Ook het nieuwe moederbedrijf heeft financiële problemen. McGregor en Gastra kregen vorig jaar acute betalingsproblemen... en werden ingelijfd door een ander bedrijf dat inmiddels uitstel van betaling heeft aangevraagd. Het concern heeft in Nederland ruim 50 winkels. Die blijven voorlopig open totdat een oplossing is gevonden. De politie in Arnhem heeft twee nepagenten opgepakt die ervan verdacht worden dat ze geld en sieraden van ouderen hebben gestolen. De mannen van 54 en 56 zochten slachtoffers uit in de supermarkt en volgden hen naar huis. Daar belden ze aan met een valse legitimatie. Als ze werden binnengelaten namen ze allerlei dure spullen mee. De recherche heeft maanden achter de mannen aangezeten. En de dagen van de roodharigen in Breda hebben dit weekend 40.000 bezoekers getrokken uit 80 landen. Volgens de organisatie waren dat er zoveel dat wordt gezocht naar een nieuwe stad om het festival te organiseren. De basis van het evenement werd 12 jaar geleden gelegd. Een schilder was toen op zoek naar een roodharig model. Er kwamen 150 reacties. Te veel modellen om te schilderen, vond de schilder, die ze allemaal uitnodigde voor een groepsfoto. En dat was zo'n succes dat het jaar daarna opnieuw een meeting werd georganiseerd. Het weer, toenemende bewolking, het koelt vannacht af naar een graad of 14.